De prefect van Corsica eist dat er onmiddellijk een eind komt aan de demonstraties. De vernieling van de gebedsruimte op eerste kerstdag was een reactie op een incident de dag ervoor. Toen liepen brandweerlieden in een hinderlaag van gemaskerde mannen en raakten twee brandweermensen gewond. Wie daarvoor verantwoordelijk zijn is onduidelijk, maar de betogers lijken naar Noord-Afrikaanse jongeren te wijzen. In een asielzoekerscentrum in Arnhem is vanavond een vechtpartij geweest... waarbij 15 tot 20 mensen betrokken waren. Vier mensen zijn voor behandeling of controle naar het ziekenhuis gebracht. De vlam sloeg even na 10 uur vanavond in de pan. Wat de precieze aanleiding is, is onduidelijk. De politie heeft drie mensen aangehouden. En een forensisch team is bezig met een onderzoek in het AZC. Wat voor nationaliteit de vechtersbazen hebben is onbekend. De strijdende partijen in Jemen lijken zich niets aan te trekken van het bestand dat kort geleden werd gesloten. Bij gevechten tussen het regeringsleger en Sjiitische Houthi-rebellen zijn gisteren enkele tientallen doden gevallen, onder wie acht burgers. Beide partijen beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. De ergste confrontaties waren bij de stad Thais. Die wordt volgens de regering van Jemen door de opstandelingen belegerd. De regering zegt ook dat de rebellen alle humanitaire hulp tegenhouden. De strijd in Jemen heeft al zeker 6000 mensen het leven gekost. Het weer geleidelijk overal bewolkt, maar wel overwegend droog. Minima rond 9 graden. Overdag veel bewolking en een stevige zuidwestelijke wind. In het noorden wat regen of motregen. In het zuiden soms wat zon. Het wordt een graad of 12.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 truth, and I know I shouldn't say it, but my heart don't. en stuur je allemaal fijne dagen.